Ik heb er geen moment bij nagedacht, het ging allemaal heel snel. Ik bleef bij je na die eerste nacht, ik was niet langer vrijgezel. Een tas met kleren en een creditcard, meer bracht ik niet met mij mee. Maar mijn liefde was jou alles waard, jij zag mij niet als logier tijd sloeg toch de twijfel toe. Is dit leven niet ideaal? Ik word al jouw aandacht soms wel moe en ga liever aan de haal. Het gras lijkt groener aan de overkant, dat is een eeuwenoud idee. Ik was veilig bij je aangeland maar een mens is nooit tevreden. Laat me los, stuur me weg. Ik wil vrij zijn, maar ik kan niet zonder jou. Pak mijn hand, alsjeblieft. Waarom wil ik weg terwijl ik van je hou? Is geluk soms een illusie? Kun je scheiden? zonder ruzie. Laat me los, stuur me weg. Ik zeg dingen tegen beter weten in. Pak mijn hand, alsjeblieft. Wat bezielt me, ik weet niet waar ik aan begin. Ik heb nu al spijt Je doet niet alleen jezelf, maar ook de ander heel veel pijn. Het verwacht me net zoveel als jou, ik wil je echt niet kwijt. Een vrije vogel komt soms in het nauw, geef mij nog even tijd. Laat me los, stuur me weg, ik zeg dingen tegen Weet in. Pak mijn hand, alsjeblieft. Wat bezielt me, ik weet niet waar ik aan the slime een sluimerend verlangen, voel me in jouw hart gevangen. Laat me los.